uur. Krol met het NOS Journaal. In een recreatieplas bij Volkel in Brabant is de politie op zoek naar een man van 19. Die was vanmiddag in de plas gaan zwemmen en wordt sindsdien vermist. Vrienden raakten hem vanmiddag kwijt omdat het druk was in het water... en een zoektocht naar hem leverde niets op. De politie zoekt nu met een sonarboot en duikers op de plek waar de man voor het laatst is gezien... In Europa zijn door de hitte al zeker zes mensen om het leven gekomen. Vier in Frankrijk en twee in Spanje. In delen van Frankrijk is het boven de 40 graden. In de Gaag, in het zuiden, zijn huizen en ruim 500 hectare land in vlammen opgegaan. 15 brandweerlieden en zes agenten liepen een zonnesteek op. Ook in het midden en zuiden van Spanje zijn bosbranden ontstaan. In Catalonië werd het 43 graden. In veel winkels en restaurants viel korte tijd de stroom uit... door de grote hoeveelheid airconditionings. Ook in Duitsland en Engeland was het met 35 graden ongewoon warm. Veteranendag in Den Haag heeft vandaag ongeveer 75.000 mensen getrokken. Dat waren er minder dan vorig jaar, waarschijnlijk door het warme weer... zegt de organisatie tegen Omroep West. Meer dan 150 mensen lieten zich behandelen voor warmteklachten... en het défilé was vanmiddag aangepast... Vanwege de warmte liepen er geen paarden of honden mee. Op een marinebasis op Curaçao is in een container die bestemd was voor Nederland... een lading cocaïne gevonden. Hoeveel cocaïne het precies is en of er mensen zijn aangehouden is niet bekend. De drugs werden gevonden bij een doorzoeking door de marechaussee. Het Openbaar Ministerie op Curaçao onderzoekt de zaak. Het weer, het blijft nog lang warm. Later vannacht koelt het af tot 18 graden. Ook morgen droog en zonnig, 20 graden aan de kust tot 30 in het oosten.